ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst wint een Nederlandse man de marathon van Rotterdam. Abdi Nageye kwam als eerste over de streep. Hij kan zijn geluk niet op. Echt een droom die vroeger zo ver weg leek. op een gegeven moment dacht ik, nou, na school moet ik naar hbo, papieren. Of zal ik alles op atletiek zetten. En met echt misschien 1000 euro op mijn zak ben ik naar Kenia gegaan. En ehm, kijken waar het schip strandt. En hou het vol. Hè? Blijf proberen wat je doet. Blijf trainen. Blijf in geloven. Zoveel teleurstellingen. Zoveel hamstringblessures. En, en, toch in gewoon in blijven geloven. En een fantastisch team achter mijn rug. Mijn coach Gary. Hij finishte bij een tijd van 2.04.55. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Nienke Brinkman tweede. Zij finishte in 2.22.51. De stagemarkt moet flink worden hervormd om discriminatie tegen te gaan. Dat vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Het afschaffen van een stagegesprek zou volgens hem helpen. Hij denkt dat studenten meer kans maken op een stage als ze door de opleiding blind gekoppeld worden aan een stageplek. In Frankrijk zijn vandaag de stembussen geopend. Ze mogen daar hun nieuwe president kiezen voor de komende vijf jaar. De verwachting is dat de huidige president Emmanuel Macron en zijn tegenstander Marine Le Pen de meeste stemmen krijgen. Als dat zo is, moeten ze het over twee weken tegen elkaar opnemen in de tweede en beslissende ronde. Max Verstappen heeft niet zo'n lekker weekend. Vanochtend moest hij tijdens de Grand Prix in Australië zijn racewagen langs de kant zetten. Hij rook gekke geur en de vlammen sloegen uit. Max snapt er zelf ook niks van. Ik weet niet wat ik ervan moet maken op dit moment, maar er is eh, veel werk aan de winkel. Was het een motorisch probleem? Ik heb geen idee. We weten het zelf ook niet. We krijgen natuurlijk de auto zo meteen terug. En dan, eh, en dan zien we het wel. Maar natuurlijk al twee keer uitgevallen in drie wedstrijden. Dus. Het team van Max Verstappen, Red Bull, zit met een groot probleem, zegt commentator Louis Dekker. Formule 1-auto's halen tegenwoordig bijna altijd de finish. Dus als je wereldkampioen bent en je weet dat je snel bent en goed bent... hoor je in de eerste drie races van het seizoen niet twee keer uit te vallen. Dus het is groot woord, maar het is wel zo. Crisis bij Red Bull Racing. Charles Leclerc van Ferrari won trouwens vandaag de race.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 Ik haal de mooiste patas uit mijn kast. Ze me net zoals je laat, Je pakt de bon voor het café, dus neem je vriendinnen mee. Is de nacht nog jong, komt de zon al op, gaan we allemaal naar de kloten. Vanavond ga ik even naar Bonbon. Gooi alles van me af en giet ervoor Wat Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. mijn bol in mijn stony hampie. Ik heb flessen in de koelkast, net als Shanky.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 All I wanted was a moment or two. See if you could do that Switch your switcheroo. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one, too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that Switch your switcheroo. dancer. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty. Little touches of ditty, let it work the kitty like, hey, ladies, drop it down. down, just wanna see you touch the ground. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Hey ladies, drop it down, just wanna see who It's your girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Hey ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Hey ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Don't be shy, girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer I must say you're the brightest thing in here. You're so hot, people need some rain in here. Time to make X Texas bang in here. Girl, you could do anything you want to here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I've to. 'Cause I'm gonna see you shake and standing. Either way you do it, you look outstanding. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer.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 hell and rot inside a corpse's shell. very tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Het ritme, ritme.